start. met het NOS Journaal. De westenstorm van vandaag heeft op veel plaatsen overlast veroorzaakt. Alleen al in Brabant moest de brandweer meer dan 200 keer uitrukken. Vanwege de hoge waterstanden werden alle vijf grote stormvloedkeringen gesloten. Dat was nog nooit eerder gebeurd. Twee keringen zijn inmiddels weer open. In de Biesbos staat het water inmiddels zo hoog dat de dieren er last van krijgen. Zo slaan hazen op de vlucht. Het KNMI heeft code oranje ingetrokken, maar er kunnen nog zeer zware windstoten voorkomen. De verstandhouding tussen president Trump en zijn voormalige topadviseur heeft een dieptepunt bereikt. Trump is woest over uitlatingen van Steve Bannon over contacten tussen het Trump-kamp en Russen. Bannon noemt die ontmoetingen in een boek onvaderslandlievend en een vorm van verraad. Bannon heeft vooral kritiek op de ontmoeting van de zoon en schoonzoon van Trump met een Russische advocaat. Ze spraken elkaar in de Trump Tower tijdens de presidentscampagne. En Dundalk in Ierland heeft een man op straat een voorbijganger doodgestoken en mogelijk twee anderen verwond. Er is een verdachte aangehouden. Het is een Egyptenaar van 18. De politie onderzoekt of hij een terroristisch motief had. De doodgestoken man is volgens Ierse media een 24-jarige Japanner die in Dandalk woonde. En verschillende oud-sporters zeggen dat Camille Eurlings moet opstappen als IOC-lid. Hij ligt onder vuur vanwege de mishandeling van zijn ex-vriendin twee jaar geleden. Hij bood daar pas afgelopen weekend zijn excuses voor aan. Oud-atlete Ellen van Lange vindt dat een boegbeeld voor de sport van onbesproken gedrag moet zijn. Volgens oudschaatser Jochem Uitenhagen moet Eurlings zijn biezen pakken. Voormalig IOC-lid Els van Breda-Vriesman vindt dat de excuses van Eurlings te laat komen. Het weer, de wind neemt geleidelijk af. Wel kunnen nog flinke windstoten voorkomen. Op sommige plekken valt nog wat regen, maar vannacht wordt het op veel plaatsen droog. Morgen het noorden af en toe zon, verder is het bewolkt en valt er wat motregen, maxima rond 9 graden. Dit was het NOS Journal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is nog steeds vertraging op de A10, de ring van Amsterdam bij Zeeburg, omdat de Zeeburgertunnel in zuidelijke richting dicht is.